Een Kamermeerderheid wil de wet aanpassen zodat bezittingen en schulden alleen gemeenschappelijk zijn als ze tijdens het huwelijk samen zijn opgebouwd. Volgens de advocaten en bemiddelaars werkt de aanpassing van de wet alleen als mensen hun boekhouding goed bijhouden. Maar ze vrezen dat echtparen alsnog alles op één hoop gooien en bij een scheiding toch voor nare verrassingen komen te staan. Tegen de man die in april dreigde met een schietpartij op scholen in Leiden... is een werkstraf geëist van 150 uur. Het Openbaar Ministerie eist ook een voorwaardelijke celstraf van een maand. Door dreigbericht op internet bleven alle middelbare scholen in Leiden een dag dicht. De man van 19 had niet verwacht dat het bericht zoveel ophef zou veroorzaken. De werkloosheid in Nederland stijgt volgend jaar naar 8 Dat zegt Eurocommissaris Reen. Het is iets meer dan eerder het Centraal Planbureau voorspelde. Brussel is ook minder optimistisch over de economische groei in Nederland. Die stijgt volgend jaar met 0,2 procent, waar eerder nog 0,9 werd verwacht. Nederland doet het daarmee slechter dan het gemiddelde van de andere Europese landen. De Nederlander die in Egypte vastzit op verdenking van terrorisme weigert nu ook te drinken. Hij was elf dagen geleden al in hongerstaking gegaan. Volgens een advocaat is hij de mishandelingen in de gevangenis zat. Ook wil hij dat een rechter zich over zijn zaak buigt. De man was in Egypte om Arabisch te leren en werd in augustus opgepakt.